Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. VVD-lijsttrekker Rutte zegt dat in de VS en Groot-Brittannië het verkeerde populisme heeft gewonnen. Rutte verwijst daarbij naar de chaos die er volgens hem is ontstaan door de brexit en door de verkiezing van president Trump. Rutte was niet eerder zo negatief over de Amerikaanse president. De VVD-lijsttrekker zegt dat het populisme nu in Europa dreigt op te rukken bij verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en mogelijk ook Italië. Facebook gaat binnenkort ook in Nederland berichten checken op nepnieuws. Dat zegt het hoofdmedia van Facebook in Europa tegen de NOS. Facebook is daarover in gesprek met nu.nl en nieuwscheckers van de Universiteit Leiden. Die zouden de berichten moeten gaan fact checken. Het gaat volgens Facebook om nepnieuws. Dat is gemaakt met financiële motieven of met het doel om bewust verkeerde informatie te verspreiden. De regeling voor melkveehouders die willen stoppen wordt verruimd. Alle 500 subsidieaanvragen van boeren worden in behandeling genomen, heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken beloofd. Vorige week werd duidelijk dat veel meer boeren met hun bedrijf willen stoppen dan gedacht. Met de beschikbare 12 miljoen euro zou maar een kwart van de aanvragen kunnen worden behandeld. Van Dam verhoogt het budget naar 38 miljoen. De advocaat van Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, wordt per direct geschorst. Dat gebeurt na een verzoek van de Amsterdamse Orde van Advocaten. De advocaat werd vorige week aangehouden voor beïnvloeding van getuigen in het strafrechtelijk onderzoek naar Otto. Hij zou ook briefjes van Otto uit de gevangenis hebben gesmokkeld. Een dag na zijn aanhouding werd in de woning van de advocaat een verouderd drugslab aangetroffen en een paar kilo speed. Het weer, de komende uren wordt het overal droog en vanuit het westen klaart het steeds verder op. Ook neemt de wind af. Vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Morgen raakt het weer bewolkt en regent het nu en dan licht. Het wordt dan tussen de 7 en 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is minder druk in de Randstad dan gebruikelijk. Er staan weliswaar 20 files, maar meestal geven ze maar een paar minuten vertraging. Uitzondering is de A27 Utrecht naar Breda tussen Hagenstein en Noordeloos 20 minuten extra. En de A28 Utrecht Amersfoort is helemaal hopeloos. Tussen de Uithof en de afrit Maarn 9 kilometer, anderhalf uur vertraging na een ongeluk. Tot zover de verkeers...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 Maar uiteraard heel veel lekkere muziek. En toch nog heel veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier. almost late again. We dried the roots, froze the shoes, killed the flowers, and stole the color from the summer. Oh, let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in, the will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin, let the river in nature plays, nature wins. You held on to my hands like a vice. You turned the screw, turned them white. But there's a point, there's a limit where we break current finds the quickest way. So let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in, the will of man can hold it in. Oh, let the river in, as the blood beneath my skin. Let the river in, nature plays, nature. bekende geluid van Dothan, Let the River In. Ja, we gaan door. Ook met iemand die veel te vroeg is overleden. George Michael, To Bed Forgiven. hulp nodig heeft, kan een beroep doen op Pluspuntdienst van Pluspunt. De Plusdienst is er voor alle inwoners van Zandvoort en hun mantelzorgers... die steun nodig hebben om zeldzaam te blijven. Het kan zijn om de hulpbehoevenden zelf of mantelzorgers... die overlast bedreigen te kraken. De voorzieningen zoeken een passende oplossing... vooral in de vorm van praktische hulp. De hulp wordt geboden door vrijwilligers en is in principe gratis. Soms wordt er een vergoeding gevraagd voor de bepaalde onkosten, zoals autovervoer. De informatie 023 5717373. Herhaal 5717373 of bij Pluspunt. Flemmingstraat 55 in Zandvoort. En de werkdagen zijn ze open van 9 tot half 1 en van half 2 tot 7. Dus dat is tot 7 uur s avonds. Het e-mailadres is plusdienst pluspuntzandvoort.nl over Plusdienst... die allerlei steun biedt aan mensen in Zandvoort. Maar wie het niet erg vindt om af en toe een boodschap mee te nemen voor een ander... kan zich aanmelden als vrijwilliger, ook bij Pluspunt. Het is voor ouderen en mensen met een fysieke beperking... soms moeilijk om zelf naar de supermarkt te gaan voor boodschappen. Voor hen is de helpende hand van een vrijwilliger een uitkomst. Hulp met boodschappen is een eenvoudige manier om iemand in de buurt blij te maken. De informatie bij Jolanda Gozen van Pluspunt Zandvoort. En haar e-mailadres is plus.Zandvoort.nl of telefoonnummer 023 57 40 330. Ik herhaal 57 40 330. this one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. The Bordeaux fountain, oh, the place is buzzing. A kinfolk come to see Yvonne by the dozen, dressed in style. sunshine. passion and neon. Big guitar. Dinsdag 7 maart is het weer zover. Cinema Nostalgie. In Circus Zandvoort. Met de film La La Land. Een moderne variant op de klassieke Hollywood musical voor dromers. De aanvang is 1 uur met koffie en cake. En de toegang is 6 euro. En als je gebruik wil maken van de belbus, dan kost dat 7 euro. En dan moet u even aanmelden bij pluspunt 023 571 7373.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 zal ProRail werkzaamheden aan de spoorlijn Zandvoort-Haarlem verrichten. Hierdoor is op zondag 5 maart tussen 0050 en 17.30 de spoorwegovergang op de Van Lennepweg, Sofiaweg, voor al het verkeer afgesloten. Tussen Haarlem en Zandvoort is er dan ook geen treinverkeer mogelijk. De NS zet bussen in. Verwacht wordt dat het oponthoud 30 minuten en een uur zal tussen de 30 minuten en een uur zal belopen. Nagelang de drukte op de zeeweg. Ja, want op de zeeweg zijn ze ook weer ergens mee bezig.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 In life unkind. Westkust weerbericht. Vanochtend was het bewolkt en regenmatig en regenachtig. Maar vanmiddag was het droog en de zon kwam geregeld tevoorschijn. Als ik naar buiten kijk zie je hem. De aanvankelijk stevige westenwind nam langzaam weer in kracht af... en de temperatuur steeg naar een graad of 7. Vanavond opklaringen, maar komende nacht raakt het weer bewolkt. Het blijft droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige... naar zuid draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen overheerst de bewolking. En uit de bewolking valt soms wat lichte regen en motregen. De zuidenwind waait matig tot vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden. Na morgen is en blijft het wisselvallig met de temperaturen rond de 8 en de 9 graden. Maar zaterdag is het met een graad of 11 of 12 duidelijk zachter. day. ze naar de expositie van Mondriaan te Dutch Design wil... dan moeten we opschieten. Tot 17, jaar, 17 maart. En dan is er een gelegenheid om de landelijkse themajaar... richt het Zandvoort Museum een tentoonstelling van Mondriaan Dutch Design. In 2017 is precies 100 jaar geleden... dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht. De invloedrijke kunstbeweging De Stijl veroorzaakte begin 20e eeuw... veel commotie met haar vurige pleidooi voor abstractie. Om dichter bij de universele harmonie te komen... gaven kunstenaars als Piet Mondriaan, Theo van Doesburg... Vilmos Huzar en Bart van der Lek de voorkeur aan... geometrische vormen en primaire kleurgebruik. We tonen u ook de gebruiksvoorwerpen van de Nederlandse ontwerpers. Deze zijn afkomstig uit de Vintage Design Collection van Art Deco Kooimans. Daarnaast tonen Nederlandse fotografen hun interpretatie op de stijl. De kosten is 3 euro en de plaats is Zandvoort Museum, Zwaluweestraat 1. Het telefoonnummer 023 5740 280 en de website is www.zandvoortsmuseum.nl. En in het kader van Nederlands gaan we door met Nick en Simon. En die overwinnen alles. zijn. Waar wij op gaan, we kruisen paden. Het spel lijkt soms gespeeld, de rollen zijn verdeeld. Maar wie is de goede, wie de kwade? Besef je dat je bruggen bouwt, zolang je maar van mensen We zullen overwinnen, alles overwinnen. Geen weg te lang om te verlopen, Je nacht is te zwart om te hopen. We zullen overwinnen, alles overwinnen, Beslaan je handen mij, of slaan we allebei? samen gaan. Wie leeft zijn leven? over. van 6 tot 8. Zandvoort, Jong Zandvoort. Gepresenteerd door Thomas. Thomas is binnen, dus we gaan gewoon lekker door. Thomas, wat heb je te bieden? Eh, nou ja, om eh, kwart over zes de top 5 games. Om alle zeven het dier van de week met de naam Herbie. Om kwart voor zeven het weer. Maar kwart over zeven dan hebben we de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top vijf films. Ja, en heerlijke muziek, hè? Ja, oh, ja dat. dat weet ik zeker, want ik luister altijd in de auto. Hè? Ja, dus, ja heerlijke muziek. Oké, dus alle reden om te blijven luisteren van zes tot acht. Final Four is de laatste beslissende wedstrijd van het winter- en de kampioenschap. Op de eerste zaterdag van maart zal elk punt van belang zijn... om te bepalen wie zich winterkampioen mag mogen kronen. De wedstrijd wordt verreden op zaterdag 4 maart... en vormt de laatste wedstrijd van het winter- en de kampioenschap. In het winter- en de kampioenschap kan elke equipe meestrijden om de wintertitel. Men hoeft niet per se de snelste auto te hebben. Wel moeten de coureurs strijden om elke seconde... om zo de zegen te pakken in eigen divisie. De toegang tot de Final Four is gratis. Bezoekers die met de auto naar Zandvoort reizen betalen wel 6 euro per persoon. En het vangt aan om 10 uur s morgens en de, de locatie is Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alphenstraat 108. Telefoonnummer 023 5740 740 en de website is circuitparkzandvoort.nl. try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming. was Coldplay met Fix You. En we gaan door, want ik word hier altijd zo lekker happy van. waste your time. say, because I'm Ja, we gaan er weer naar het einde van, van mijn twee uurtjes Muziek Boulevard. Ja, maar ik hoop alleen, ik ben er wel happy van. Ik hoop alleen niet dat het een illusie is. I've been told living like a star Hotel rich champagne and showed me the reverse, and it really hurts, baby. It really hurts. They try to sell your body and your soul.